10 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een passagier die vorig jaar de aanslag in de tram in Utrecht overleefde... eist dat hij alle camerabeelden van de aanslag krijgt. Vervoermaatschappij Cubas en het Openbaar Ministerie weigeren die beelden te geven. Het spoedkortgeding dient dinsdag. De eiser wil alle beelden hebben omdat hij daarop denkt te kunnen zien wat de dader hem precies heeft aangedaan. Volgens de man heeft verdachte Gugman T. een wapen op hem gericht en daarna een aantal keren de trekker overgehaald. Het wapen werkte niet. Met de camerabeelden hoopt de eiser dat de verdachte alsnog kan worden vervolgd voor poging tot moord of doodslag op hem. In Apeldoorn is vandaag een herinneringscentrum geopend voor 1300 Joden... die in 1943 werden gedeporteerd vanuit psychiatrische inrichting het Apeldoornse Bos. De opening werd bijgewoond door nabestaanden en familie. Het kleine museum herinnert aan de nacht van 21 op 22 januari 1943... toen de patiënten en personeelsleden direct naar Auschwitz werden gebracht... waar ze bijna allemaal binnen 24 uur werden vermoord. Bij een helikoptercrash is voormalig basketballer Kobe Bryant om het leven gekomen. De plaatselijke autoriteiten in Californië melden dat geen van de vijf inzittenden de crash heeft overleefd. Het was een privétoestel van het icoon van de Los Angeles Lakers. Hij was in 2016 gestopt met basketballen. Bryant wordt algemeen beschouwd als een van de beste basketballers aller tijden. En de leider van de aanklagers in de impeachmentzaak tegen president Trump, Adam Schiff, zegt dat Trump hem in een tweet heeft bedreigd. Trump twitterde, de onbetrouwbare Adam Schiff heeft nog niet de prijs betaald voor wat hij ons land heeft aangedaan. Volgens de Republikeinen is het geen dreigement, maar bedoelt Trump de prijs die Schiff bij de volgende parlementsverkiezingen zal betalen. Het weer, vannacht regen, minima rond 7 graden.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 Thank you. versie van Dayton met de Sound of Music eh, uit werd gebracht in eh, de United States in 1983. Is deze versie, deze extended remix, uitgebracht eh, in de United Kingdom in Engeland. Inderdaad, de Engelse tak van Capitol Records. En dat is niet zo verwonderlijk, want hij werd inderdaad gemixt door The Judge, oftewel Alan Coulthard. Hij maakte inderdaad deze mix en werd toen ook een beetje ontdekt door onder andere de Disco Mix Club, DMC maakte vanaf 85 ook eh, vaste mixes eh, van eh, diverse artiesten. Exclusief op het DMC-label, waar je op kon abonneren. Dan kreeg je elke maand kreeg je 12 inches toegestuurd, die je dan semi-exclusief kon draaien op je radiostation of als DJ. Drive-in show of wat je ook had. Dit is een mooie plaat, Dayton. The Sound of Music in de lange mix. We schuiven twee jaar op naar 1986. Waar drie vrienden inderdaad de studio indoken voor, nou zeg maar een eendagsvlieg een beetje. Deze plaat van Defcon. Defcon, and It indicates our current defense condition. Defcon. Defcon. Defcon. bandje deze Impact. Samengesteld door Dino Esposito, Frankie Nobile en Rob Hatchcock. Maakte twee 12 inches, waaronder deze Defcon in 1986. Een jaar later nog Fortune Cookie. Daarmee zijn Frankie en Rob eigenlijk eh, op de achtergrond verdwenen. Alleen Dino, die ging door. En inderdaad, Dino ken je natuurlijk wel van eh, zijn zomerhit, de Summer Girls, uit 1987. Maakte drie albums daarna. Zijn maar gerust de meest succesvolle van het hele stel. Mocht je dit zijn ingeschakeld, dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. We zijn live tot 12 uur. Je kan eh, ons joinen op ons eh, forum op dansradio.in of dansradio.nl of dansradio xxx. Stem af inderdaad via de diverse radio-apps. Of inderdaad op 106.9 op ZFM. Voor de kust- en duinstreek zo eh, in het westen van eh, Amsterdam, Haarlem, Zandpoort, Zandvoort, Sassenheim. You name it. Hello darlings, this is Mickey Howard. I'm Teddy Riley. I'm Damien Hall. Yo, what's up? We're JJ Fast. Hey, I'm Keith Sweat. I'm Kirk Whalon. What's up, y'all? I'm your girl Salt. What's going on? This is your girl Peppa. Hi, this is Sheila E. Hi, I'm Tony Braxton. And I'm Babyface. What's up? This is Howard Hewitt. Hi, this is Cheryl Lee Ralph. Hi, I'm Dave Smith. And I'm Chris Amoop. And we're from The Real Thing. We're still jamming at the Downtown Dance Show with the old school tracks. Yeah. With Remy Jack. The soul of Amsterdam. Funky Fresh. Now that's the stuff leaders should be made of. Dance Radio. Even wegdromen met deze plaat van Christopher Williams. Of dromen? Nee, hou het maar bij zwingen. Flora Palace Amsterdam, Cartouche Utrecht, de Nightown Rotterdam en de Marathon in Den Haag. Een magische sfeer en onvergetelijke import. Overdag je stapavond herbeleven met radiopiraten als Radio Disco Action, Satellite Empire, Future Line, Laser FM en Counterpoint. Die vibe, die muziek, dat gevoel vind je terug op Dance Radio. Elke zondagavond van 9 tot middernacht.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 Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the breezes blow. Crazy lady living in a bag, eating out of garbage pails. Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so so so diddy.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 Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause it's crazy after dark. Keep my hand on my gun cause they got me on the run.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 A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song cause deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire up for book takers, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pickpocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, huh. I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is cooked and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell.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 Yo, that sound like cowboy, man. Yo, what's up, money? Yo. Ow, hey, where's Field and Raheem at? They upstairs cooling out. So what's up? y'all. Yo, we can go down to man. check out Cuba, man. Hey, yo, you know that girl Betty? Yeah, man. My mom got balls, man. What? she got hurt. Oh, what Free. Don't nobody move nothing. Y'all this Get them up. Get them up. Yo, man, we down with Grand the Flash, and the that, a gang? No. Just shut up. I don't hear you now. Excuse me. Officer, officer, what's the problem? Ain't no, you the problem. Yo, you ain't got to. Get in the car. Get in the car. Get in the quiet on the set. Quiet on the set and listening to my man, Remy Jam, on Dance Radio Amsterdam. This is not a test. This is an actual emergency. Everyone has been contaminated by radioactivity. radio down. versie Radioactivity uit 1983 van de eh, Royal Cash. In de hele lange versie, 10 minuten, gebeiteld vinyl. Echt een klassieker. Werd inderdaad een jaar later door MC Frosty en Laughing Sea als Radioactivity Rap uitgebracht. Dat was ook een hele lange versie trouwens, eh, ook bijna 10 minuten. Maar dit was de originele. Speciaal aangevraagd eh, door Mug. Lekkere keuze, Mug. Goede plaat. The Royal Cash, Radioactivity. Playing this. Pick it one. Playing that. It's the groove that makes you move. Only on Dance Radio. lekkere plaat terug in de tijd met Carla Brown. eerste keer hoorde, wilde ik absoluut wat meer horen van deze dame. En in een korte zoektocht eh, kwam ik erachter dat deze dame heel veel nummers had uitgebracht, maar echt in, het, eh, in de gospel scene. En dusdanig gospel dat het helemaal niet eh, eigenlijk in mijn ja, muzikale voorkeur voorkomt. Was dit eigenlijk de enige plaat die daarin paste? De enige plaat waarvan ik voorzichtig zeg die ze goed heeft afgeleverd. Kwestie van smaak natuurlijk. Deze Carla Brown met Love's Calling. For Carla Brown zijn we beland bij Jackie and the Bad Bunch. begin jaren 80 had je eerst de band Platypus. Toen die band ermee stopte in uh, eh, 82, gingen een paar bandleden door en formeerden Jackie Boy en de Bad Bunch. En dit was hun eerste 12 inch. Rock the Rhythm. Dit is de Downtown Dance Show hier op Dance Radio. Goedenavond, we zijn nog live tot 12 uur. Blijf er gezellig bij, want het wordt nog steeds leuker. No commercials. It never stops. Never a bad song. And 100% free. Absolutely free. It can only be Dance Radio. band Inner Life. Met onder andere Jocelyn Brown en Leroy Burgess. Maakte deze plaat in 1984. Let's change it up. wordt die inderdaad in de lange versie. De lange 12-inch uitvoering. Hier bij de Downtown Dance Show. Reageren kan nog steeds op het forum. Join the VIP Lounge op dansradio.nl of dansradio.in of dansradio.xxx voor de Amsterdammers. Ik zit, even naar de hoest te kijken, maar daar staat niet veel op. Dat zijn in ieder geval de Imperial Brothers. Of het mooie Cutting Record label. Je kent het label wel met die eh, draaiende zaagtand. Ze kwam in 1984 eerst uit met We Come To Rock. Dit was hun tweede hit een jaar later. Live It Up. DJ's en MC's, vrienden van elkaar, trokken naar elkaar toe en vormden de Imperial Brothers. Waaronder inderdaad Hashim en Eldo Marin. Ze maakten twee 12 inches. de rest daarna is eh, geschiedenis, want gingen allemaal hun eigen weg. Hashim weten we. Eldo Marin deed heel veel producties daarna. Dus dat ging allemaal prima. Van 1985 naar 1987. Met de tweede album van Alexander O'Neill. deze LP kwamen ontzettend veel, ja, 12 inches af. Behalve van dit nummer. Dat duurde twee jaar later. Toen zagen ze in dat ze een foutje hadden gemaakt. Een van de lekkerste nummers op de plaat.